Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft een dag voor het Joodse feest Pesach... opnieuw zijn steun uitgesproken voor Israël. Hij zegt toegewijd te zijn aan de veiligheid van het Joodse volk... en de onafhankelijke Joodse staat. Ook herhaalde hij dat zijn regering hard werkt om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Onderhandelingen om die vrij te krijgen onder leiding van de VS, Qatar en Egypte... hebben tot nu toe niets opgeleverd. Frenkie de Jong is tijdens de topper in de Spaanse voetbalcompetitie tussen Real Madrid en Barcelona met een brancard van het veld gedragen. Hij raakte in het duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. De Jong werd zichtbaar aangeslagen weggebracht. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. Egypte heeft een 3400 jaar oud standbeeld van koning Ramses II weer terug. Het beeld van zijn hoofd werd zo'n 30 jaar geleden gestolen en het land uitgesmokkeld. Het beeld werd in 2013 te koop aangeboden op een tentoonstelling in Londen. Daarna verhuisde het beeld naar verschillende landen en kwam het in Zwitserland terecht. Het beeld is nu in het museum van Egypte in de hoofdstad Cairo, maar het wordt niet tentoongesteld. Het ministerie zegt dat het wordt gerestaureerd de Annie M.G. Smitprijs is gewonnen door Alex Klaassen en Peter van der Witte. Ze wonnen de prijs voor een lied van Klaasens over zijn paniekaanvallen tijdens zijn tijd in New York. Het lied is onderdeel van het theaterstuk No Ponies. Klaassen schreef de tekst en Van der Witte de muziek. De Annie M.G. Smitprijs werd uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer, de temperatuur daalt in het binnenland ongeveer naar het vriespunt... en aan de kust is het een graad of twee komende dag af en toe zon, ook wat wolkenvelden en er is kans op een bui.